Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Huizen in Noord zijn twee meisjes aan een koolmonoxidevergiftiging overleden. Een derde meisje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De drie meisjes zijn 10, 11 en 12. Twee meisjes logeerden bij een vriendinnetje. Ze werden gevonden in de badkamer. Toen het koolmonoxidealarm afging kregen de ouders de deur niet meteen open omdat die op slot zat. De drie werden gereanimeerd, maar twee meisjes overleden op weg naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze de vergiftiging hebben opgelopen. Koolmonoxide is een zeer giftig, reukloos gas dat vrijkomt door onvolledige verbranding van aardgas of hout. In een ruimte met onvoldoende ventilatie is het gas extra gevaarlijk. Bij een bedrijf in Apeldoorn is vandaag ruim 160 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verborgen in een lading ananas. De recherche ontdekte de drugs bij het doorzoeken van een container die uit de haven van Antwerpen kwam. De partij cocaïne, die volgens de politie een straatwaarde heeft van ruim 7 miljoen euro, is vernietigd. In de zaak is nog niemand gearresteerd. In een kerk in het noorden van Nigeria zijn zes mensen doodgeschoten. Tien kerkgangers raakten gewond, zei de predikant tegen het persbureau Reuters. Onbekende schutters openden het vuur door de ramen van de kerk in het noordelijke deelstaat Gombe. De aanslag is vermoedelijk het werk van de militante islamitische organisatie Boko Haram. Die zei drie dagen geleden tegen een plaatselijke krant dat alle christenen moeten verdwijnen, omdat ze anders worden vermoord. President Goodluck Jonathan kondigde op Oudejaarsdag de noodtoestand af in delen van Nigeria, waar Boko Haram aanslagen pleegt. In die gebieden wordt nu intensief gepatrouilleerd.